Gestart. start. met het NOS-journaal. In Duitsland is de extreemrechtse politicus Marcel Tsek veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van een half jaar. Hij verscheen deze zomer met nazi-symbolen in een zwembad. Tsek heeft tatoeages op zijn onderrug van de toegangspoort van Auschwitz... en van de tekst boven de poort van Boegenwald, Jedem das Seine. Daarmee overtrad hij het verbod om die symbolen in het openbaar te tonen. Tsek is 27, hij is lid van de Nationaal Democratische Partij. Het Iraakse leger is doorgedrongen tot het centrum van de stad Ramadi. Die stad is sinds mei in handen van terreurgroep IS. Irak begon begin vorige maand met een operatie om de stad weer in te nemen. En het leger wordt daarbij geholpen door de Amerikanen... die luchtaanvallen uitvoeren en inlichtingen verschaffen. Ramadi, de hoofdstad van de provincie Anbar... ligt op ongeveer 100 kilometer ten westen van Bagdad in het centrum van het land. Volgens Iraakse inlichtingendiensten hebben enkele honderden IS-strijders... zich in het centrum van de stad verschanst. Het aantal vluchtelingen dat dit jaar naar Europa is gekomen is de grens van een miljoen gepasseerd. De Internationale Organisatie voor Migratie IOM telde tot gisteren 1 miljoen 5000 vluchtelingen. Ze kwamen via zee of via land naar Griekenland, Bulgarije, Italië, Spanje, Malta en Cyprus. Verreweg de meeste gingen vanuit vluchtelingenkampen in Turkije naar Griekenland. Volgens de cijfers van de IOM zijn 3700 vluchtelingen tijdens hun boottocht omgekomen. Het aantal vluchtelingen dat naar Europa komt neemt de laatste weken af en dat heeft vooral te maken met het slechte weer. De Tour de France start in 2017 in Düsseldorf. Het is de eerste keer sinds 1987 dat de Tour in Duitsland begint. Ook Londen en Münster waren in de race om de Grand Départ te organiseren. Komend jaar start de Tour op het Franse schiereiland Mont-Saint-Michel. En dan het weer. Bewolkt, kan wat miezeren, vooral in het noorden. Vanmiddag wordt het vrijwel overal droog bij een graad of 14. De wind is matig tot krachtig, aan zee hard tot stormachtig. Aan de kust en wadden zware windstoten. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen knooppunt de Nieuwe Meer en Schiphol 4 kilometer.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 wens jullie allemaal fijne dagen.